Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse premier Rishi Sunak en Labour-leider Keir Starmer... hebben een verhit eerste debat gevoerd op weg naar de verkiezingen op 4 juli. Starmer verweet Sunak dat hij het land in chaos heeft gestort... terwijl Sunak op zijn beurt Starmer voor de voeten wierp dat hij geen plan heeft. Bij het onderwerp migratie werd de stemming grimmig... en moesten beide mannen tot de orde worden geroepen door de presentator. In de peilingen ligt Labour ver voor op de conservatieven van Sunak. Ruim een derde van de kiezers heeft zijn keuze nog niet gemaakt. Een bunker in de duinen bij Castricum is gisteravond volgelopen met water. Een kostbare verzameling historische films die daar ligt opgeslagen... werd bedreigd door het water, maar de schade lijkt mee te vallen. Het Filmmuseum in Amsterdam gebruikt de bunker om films op te slaan. Veel van die films zijn gemaakt van nitraat. En omdat die makkelijk in brand vliegen... mogen de films niet in de buurt van woningen worden opgeslagen. De bunker liep vol omdat de pomp in de bunker niet goed werkte. De organisatie van het Eurovisie Songfestival, de EBU, laat de afgelopen editie in het Zweedse Malmö onderzoeken. Dat bevestigt de organisatie na berichtgeving van RTL Boulevard. Voorafgaand was er veel te doen over de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza. En mede daarom waren de regels over het maken van politieke statements nog verder aangescherpt. Na afloop klaagden een aantal landen, waaronder Nederland... over een onveilige sfeer in de Malmö Arena. De EBU zegt in een reactie voortdurend te streven naar verbetering... en laat dus nu extern onderzoek doen. Het Nederlands voetbalelftal heeft in Tampere in Finland... in een EK-kwalificatiewedstrijd gelijk gespeeld tegen de Finse vrouwen. Het werd 1-1. Bierenstein zette Nederland nog wel op voorsprong... maar een kwartier voor tijd maakte Rantala gelijk. Het was een teleurstellend resultaat voor Oranje... dat vrijdag nog met 1-0 van Finland had gewonnen. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het westen droog en dan wordt de temperatuur de 12 graden. Morgen in het zuidoosten eerst nog regen, later overal droog met zonnige perioden.